Twee uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het Europees Parlement is woedend gereageerd op de nominatie van Geert Wilders voor de Sacharovprijs. PVV-eurofractieleider Matlener stelde Wilders vandaag kandidaat voor de prestigieuze onderscheiding. De Sacharovprijs van het Europees Parlement gaat ieder jaar naar iemand die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting. CDA-europarlementslid Van de Kamp vindt de voordracht van Wilders ongepast. Collega Berman van de PvdA noemt het een godspe. De Sakharovprijs ging eerder naar onder andere Nelson Mandela. Veel Nederlandse evenementen worden aangepast vanwege de WK-finale van zondagavond. De organisatie van North Sea Jazz in Ahoy plaatst tv-schermen voor de fans. En ook het festival Bospop in Weert plaatst op de camping een groot beeldscherm voor fans. Verder zijn diverse voorstellingen vervroegd. Zo heeft violist André Rieus een optreden op het Vrijthof in Maastricht van zondagavond naar zondagmiddag verplaatst. Minister Verhagen roept Syrië op de mensenrechtenactivist Haitham al-Maleh vrij te laten. De 79-jarige advocaat werd zondag tot drie jaar cel veroordeeld voor wat wordt genoemd ondermijning van de nationale moraal. Al-Maleh maakt deel uit van een groep activisten die stelling neemt tegen het Syrische regime. Eerder zat hij al een zeven jaar vast. Volgens Verhagen heeft Syrië geen respect voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden. De Syrische advocaat kreeg in 2006 voor zijn inzet de Nederlandse geuzenpenning. In Roosendaal heeft zich een man bij de politie gemeld met een oude Duitse granaat. Het explosieve opruimingscommando heeft het explosief op een veilige plek laten ontploffen. De man had de granaat met behulp van een metaaldetector gevonden in de bossen tussen Roosendaal en Achtmaal. Met de granaat in zijn kofferbak was hij naar het dichtbijzijnde politiebureau gereden. De politie heeft hem op het hart gedrukt zelfgevonden explosieven voortaan te laten liggen en de vindplaats te markeren. Het weer zonnig met aan de kust wat wolkenvelden. In het noordwesten vanmiddag en vanavond mogelijk wat regen. Temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Morgen vrij zonnig en 23 tot 30 graden. Dit was het NOS Journal.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 Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits is de zomer van ZFM. Nostalgie viert hoogtij. Hier zijn de vinyljaren. Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Holland, Holland. <laughs> je toetertje stuk. Het toetertje. Je toetertje <laughs> stuk. Zo. Zo, nou, eh, we zijn allemaal eh, een beetje duf, denk ik, van het feest van gisteravond. Ja, als het goed is wel. Want het, wat was het een feest, wat was het een mooie uitslag. Twee, drie gewoon. Ja, schitterend. Heerlijk. Ja, Zondag zijn we erbij. Ja, we zijn erbij. 32 eh, jaar geleden. Tijd, hè? Ja. <clears throat> Maar goed, we gaan het hier niet over voetbal hebben, want er hoort u nog genoeg over de komende dagen, denk ik. Dat <laughs> zit allemaal niet, eh, niet goed. Maries, goedemiddag. Goedemiddag, Rut. Eh, ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Deen. Goedemiddag. Ja, Deen is er, jongens. Ja, ik had het al aangekondigd op onze huis. We hebben vandaag de gast Deen Clark. En eh, dat is uh, een beroemde als langs brand. Nou, dat was hij al, maar nu helemaal. Eh, de vader van, zullen we dat maar zeggen, vooral jongeren die luisteren. De vader van Alain natuurlijk. zijn zeer talentvolle zoon, maar daar gaan we het gedurende de uitzending vast nog wel over hebben. de vinyljaren. Nou, omdat Deen er is vandaag, wordt het een soul-uitzending. Ik had het eigenlijk al een <laughs> beetje aangekondigd op Hives ook. Dit wordt een middagje soul-kikkers muziek. al die mensen die toen de tijd in, uh, hoe heet dat gebouw in Haarlem ook weer kwamen. Soul Club Otis heette dat, ja. In het, uh, <clears throat> in het BAVO-gebouw in Haarlem. Of, of alle Haarlemse jeugdsociëteiten in de tijd. Allemaal soulgekjes. En dat was zo ontzettend leuk. Ehm, nou, we gaan het vandaag wel over de geschiedenis nog hebben. Ook met Deen, want ik heb natuurlijk een zeer eh, lange eh, vriendschapsband met Deen. En we hebben natuurlijk ook zeer lang eh, met elkaar samengewerkt in onder andere de Soulful Blues Quality. En ook nog, ik, ik speciaal als gast bij Deen en de Dukes of Soul. En <clears throat> nou, dat waren gewoon nog eens tijden, jongens. Hè? Laten we voor alle nostalgische liefhebbers maar beginnen met die, die man die eigenlijk in ons leven eh, van Deen en van mij toch wel, mag ik wel zeggen, een belangrijke rol gespeeld heeft, Otis Redding. Zeker. Dat mag je wel zeggen, hè? ja. Otis Redding was toen de tijd ons, ons idool, mag je wel zeggen. Uh, de Soulful Blues waar wij samen in zaten, die speelde ongeveer 95% van zijn, <laughs> van zijn repertoire. Eh, en verder deden we dan nog wel eens iets van James Brown. Maar voor het hoofddeel was toch altijd wel Otis Redding. Ik denk zelfs dat wij mogen zeggen dat wij in deze omgeving de muziek van auto's bij de mensen gebracht hebben. Nou, kijk. Ja, dat doe je goed. Doe je goed. Laten we beginnen met Auto's allereerste singeltje, dames en heren. Eh, van een LP die heet The History of Auto's Wedding. Waar alleen maar grote hits op staan. Maar dat is juist wel leuk. En vandaar dat wij maar beginnen met These Arms of Mine. These arms of mine. I will De dames en heren, van een LP die hit history. En ja, het is, het, al die platen die we vandaag hebben, die zullen kraken. Dat kan ik u vast verzekeren. Want die zijn natuurlijk in die tijd gewoon grijs gedraaid. Vooral ook, eh, dat weet Deen ook wel, dat we in die tijd die platen natuurlijk ook gebruikten om nummers in te studeren. Dus als je een bepaalde passage <laughs> niet gehoord dat was het... <laughs> hey Deen, maar dat gaat goed met je, Nou, dat gaat het zeker. Ja? ja? Je bent heel trots op je zoon. Nou, dat zijn we toch al, <clears throat> voor, zijn uh, begin eruit uit geweest hoor. Ja. Op onze andere kinderen. Dus. Ja, eh. ja. ja, natuurlijk, dat snap ik. Maar eh, het is toch wel fantastisch. Want ik heb dat natuurlijk een beetje gevolgd. En ik kan me nog herinneren dat ik hem toen ik nog bij Radio Beemswijk zat, hem een keer in de uitzending gehad heb. En dat was toen dat hij net die talige liedjes van Lekker en zo had. Heerlijk, ja. ja of Heerlijk heette dat nu, ja. precies. En ja, daarna is het eigenlijk ineens de andere kant op gegaan. En toen was, was het ook ineens raak voor hem, hè? Nou, dat was het zeker. Nou, hij heeft er echt, echt eh, zijn best en hard aan voor gewerkt, hoor. Ja, wat ik voornamelijk zo mooi vind, dat is, een, eh, dat eh, zou je misschien ook wel met trots vervuld hebben, dat <laughs> zo'n jonge knaap dan op een gegeven moment echt op de oude tour gaat en met een, met een cd komt die dus gewoon echt ligt in de lijn van het beste van wat er toen de tijd bij Atlantic gemaakt werd, hè? Ja, en het gekke is, ik heb hem niet eens eh, aangespoord, omdat het, het, zat gewoon bij hem in. En, ja. Eh, het is hem aardig geluk, gelukkig. Het leuke is, dames en heren, dat ik ken Alain natuurlijk van dat hij een baby was. <laughs> Ja, ehm, dat, dat is het leuke van het verhaal. Ik ken hem al zo lang en, en ik, eh, hij stond inderdaad ook al als klein jochie, stond hij <laughs> toen de tijd bij de band mee te zingen. als knaap van 13 of 14 jaar stond hij geloof ik bij de Dukes, hè? Weet dat je toen? ja deed hij prachtige liedjes als Hey Bartender en zo. En, en eh, nog wat zo'n soort dingen. Nou, ik weet niet precies, maar die, volgens mij het eerste wat ik eh, van alleen heb gezien... was toen bij Studio 118 bij Connie Lodewijk. Samen met Ino op de gitaar en hij dat zingend. Klopt, ja, dat klopt. Ja. Inderdaad, ja. ja. ja. Hele dus... talentenjacht dan inderdaad af. Ja, klopt. En het leuke is dat Alena nou typisch net zo'n jongen is die er dan komt zonder dat gedoe van Idols of <laughs> X Factor. Dat hij dat hij het gewoon dus echt door gewoon puur doorzettingsvermogen en op eigen kracht gekomen is. En dat vind ik toch echt wel fantastisch. hey Deen, ik ga je even plagen. Meen je dat nou? Ja, ik ga je plagen. Ik ga je gewoon even plagen. <laughs> Had hij niet op gerekend, dames en heren. Ik ben benieuwd. Ja, ik ga je plagen. Want ik heb hier, dames en heren, eh, natuurlijk, dat kan je natuurlijk van mij verwachten. Ik heb natuurlijk ons eerste singeltje meegenomen. Oh nee, <laughs> wat, die me niet wat, wat wij in <laughs> 1968 hebben uitgebracht. En dan hoort u een zeer jonge Deen. Oh nee. Ja, dat is leuk om te horen, man. Vooral dat, ik, hè, dat verhaal was natuurlijk prachtig. Wij, mochten toen bij met zoveel een single opnemen. Niemand was erin geïnteresseerd. Maar goed, eh, die werd toen uitgebracht door Jan Hupkins, eh, Door op het Daddy's label. Geweldig man. En wij kwamen toen in een, voor het eerst in een hele professionele studio. Dat was Soundpush in Blanikum. Dat was toen al zeer geavanceerd. Wisten wij veel. En dan moest ik voor het eerst op een hamilton spelen. Ik wist niet hoe zo'n ding aanging zelfs. <laughs> Ze <laughs> zijn uren aan het zoeken geweest om een klein beetje geluid eruit te krijgen. En dat geluid wat er dus aan een gegeven moment uitkwam, nou, dat was niet om aan te horen. Want er stond een of andere Leslie box achter. Nou ja, dat, dat, nou ja goed, u hoort het vanzelf. Hier is de Soulful Blues Quality met zang van onze zeer jonge Deen nog. Want het is eh, 42 jaar geleden. Dus eh, het mag. Sweet Wine. I'm l o o d Eh, ik denk zo net, alle, alle zestigers die zitten nu gewoon van... Hé hey, Miep, breng nog even een pilsje. 42 <laughs> jaar geleden is dit, dames en heren. En eh, het verhaal van die single was dat... Eh, we, hadden, we hebben hem in één nacht opgenomen. We, we waren geloof ik om, om tien uur s'avonds in de studio. En ik dacht dat we er smorgens om zes of zeven uur uitrolden. <laughs> Toen hadden we, hadden we maar liefst drie nummers opgenomen. Maar kom, kom er maar eens om vandaag de dag. drie nummers. En ehm, nou ja, niemand wilde het hebben. En toen heeft uiteindelijk <laughs> heeft Jan Hupkes het in Haarlem uitgebracht. En toen zijn er toch nog een aantal, flink aantal van verkocht in, in Haarlem en omstreek. Het is nu natuurlijk een collectors item, dit singeltje. Daddy's eh, was het label. En er stonden drie nummers op. En dit was, vind ik nog steeds, de mooiste. Sweet Wine. Vond je dat ook? Dat was het zeker. Ja? Ja. Nou, je zei, doe me dit niet aan. <laughs> Vind je het zo erg om dit terug te horen? Nou, als ik het nu hoor, dan eh, valt het achteraf toch wel. Ach, van ja joh, dat <laughs> het is gewoon jeugd. Je we waren inderdaad jong. <laughs> Ja, we waren heel jong in de tijd. We waren heel jong. Maar het was toch wel leuk, want we waren eh, in die tijd wel <clears throat> toch de eerste soulband, de echte eerste soulband in Haarlem en omstreken. En we waren ook de eerste band die met negen man op de bühne kwam stappen. Ja, zo. <laughs> ja. <laughs> ja, dat was echt uniek. <clears throat> en dat was altijd wel leuk. Je had in Haarlem eh, toen altijd ook de strijd tussen Exception en, en de Soulful Blues Quality. En weet je dat nog, Deen? Dat, dat, is een, dat vind ik altijd nog een mooie herinnering dat we toen op een gegeven moment eh, een gezamenlijk concert hadden in het Concertgebouw in Haarlem. Weet je dat nog? Ja. En Exception stond in de grote zaal en wij stonden in de tuinzaal. Die is al lang niet meer, die tuinzaal. Dat is nu de foyer geworden, geloof ik. Maar toen had je nog de tuinzaal. En daar <laughs> stonden wij met Soulful en Exception stond in de grote zaal. En in de tuinzaal waar ongeveer 200 man in komt, daar stonden 500 <laughs> man. <laughs> en in de grote zaal bij exception stonden er ongeveer 100. <laughs> nou... Hebben jullie het toch goed voor elkaar gekregen? Ja, we hadden het toch goed voor elkaar. Het was alleen een beetje fout van de, van de planner dat hij ons in de kleine zaal gezet heeft en Exception in de grote zaal. Maar goed, <clears throat> toen de tijd was, was het beetje... De planner was fan van Exception. Ja, nee, Ah, nee, absoluut niet. Nee, absoluut, nee Jan Huppers was geen fan van... Nee. Oké. Nee, Jan Huppers was absoluut absoluut geen fan van Exception. Dat noemde die hemelse fluitmuziek of zo. <laughs> Goed. Eh, maar ik zei het al, dames en heren. We zitten vandaag dus echt in de soul. Dus als u niet van soulmuziek houdt, dan heeft u pech vandaag. Want eh, we, zitten echt in de soul. Ik heb nu een LP voor me liggen van Arthur Conley. En Arthur Conley is wel leuk. Die is dus weer ontdekt door Otis Redding. En zijn allereerste hit was natuurlijk Sweet Soul Music. En die was geschreven door Otis Redding. Eh, alleen dat draaien we lekker niet. Nee, want ik heb weer een LP van Arthur Conley die heet Soul Directions. En dat is een plaat die opgenomen is nadat Otto Redding overleden was. En u weet, Otto Redding is overleden op 10 december 1967 tijdens een, eh, een vliegtuigongeluk. Eh, hij was onderweg naar een concert en dat ging dus fout. Eh, samen met een aantal van zijn bandleden eh, vooral de blazerssectie, dacht ik, als ik het goed onthouden heb, ehm, kwamen dus samen met Otis om het leven. 10 december 1967. En ik weet nog dat ik toen op kantoor zat hm. bij de coöperatie in Haarlem. Mag ik nou wel zeggen, bestaat toch niet meer. Ehm, <laughs> daar zat ik dus op kantoor. En eh, ik denk dat het een uur of vijf, half zes was. Haarlems Dagblad was net verschenen. Toen belde de toenmalige bassist Joop de Kleuver, die belde me op met diep in tranen. Hij zat te janken aan de telefoon. Hij zei, Ruud, heb je het gehoord? Ik zeg, wat? Hij zegt, Otis is dood. We zijn s'avonds bij elkaar gekomen toen met de band. Eh, ik, was jij er ook bij toen? Eh, ja, ja, we zijn s'avonds bij elkaar gekomen. En we hebben toen s'avonds gewoon met elkaar ja, een avondje emotioneel. Want Otis was natuurlijk alles voor ons. Ook voor Arthur Conley. En vandaar dat hij, ik nu een nummer van hem draai. En dat heet Otis Sleep On. Dit is Arthur Conley. heaven. It is known as our second home, and Otis Redding now belongs. Oh, although you've gone so far, but so near, and in our heart. tranen in je dat hoort. Arthur Conley met zijn ode aan Otis Redding. <clears throat> een tribute aan Otis Redding van de LP Soul Directions. Uh, is een plaat geweest uit, denk 68, 69. Er staan ook op deze plaat nog twee stukken die geproduceerd zijn door Otis Redding. Zullen we straks wel horen. En de rest van dit verhaal is allemaal eh, geproduceerd door Tom Dowd. Uh, een van de grote producers van het toenmalige Atlantic Label of Edco hm. of Stax of Volt. was allemaal hetzelfde. Eh, eh, nou, we gaan natuurlijk, dames en heren, u weet het, eh, dat dit in het programma de gewoonte is dat de gast een LP meeneemt en daarvan zijn favoriete draait. Deen, wat heb je meegenomen voor ons? Ik heb een aantal, twee, aantal, Sam Cooke. Sam Cooke. Dat is Mr. Soul eigenlijk. En Brooke Benton. Brooke Benton. Nou, wat gaan we nu horen? Dat was Another Saturday Night. Toen okay. een heel leuke herinnering aan. Ah, oké. Dan wacht even tot die kraak. Ja. Another Saturday night that I got nobody. I got some money cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Dig this. I got in town a month ago. I seen a lot of girls. existed. If I could meet them, I could get them, but as yet I haven't met them. That's why I'm in the shape I'm in. Here another sad night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Seeing my deliverance, she had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here under the sad night. I'd be swinging. Two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another sad vraag me wel eens af. Hoeveel liedjes zouden er zijn met eh, eh, de titel Saturday Night erin? 338. Ja? Oh, wat goed voor jou. Gok ik. Ja, gok. <laughs> <laughs> ja, Saturday in the... Oh nee, dat is, niet Saturday Night. Maar Saturday Night at the Movies heb je geloof ik. En dan heb je Saturday Night natuurlijk van, eh, van Herman Brood. En dan heb je ook nog... Eh, Saturday Night Fever. Ja, Saturday Night's All Right for Fighting van Elton John. Ja, dat, eh, dat zijn wel aardig wat liedjes natuurlijk. maar dit was Sam Cooke. En dat is eigenlijk de grondlegger, zou je kunnen zeggen, van mhm. de soul. Want hij was al nog voor Auto's Redding. Auto's Redding was natuurlijk geïnspireerd door onder andere door Sam Cooke en door Little Richard. En eh, eh, ja, nou ja, goed, dat was gewoon een prachtige tijd. We praten nu over 1963, 64 zo'n beetje in die tijd. Eh, nog zo'n oude soul-gigant die we hadden in die tijd was natuurlijk Wilson Pickett. En Wilson Pickett is een paar jaar geleden overleden. Ehm, heeft nog tot het laatst wel, is hij wel actief geweest. En Wilson Pickett was echt de, de, de rauwe gast. Die, die kon echt eh, die had een, stemjongen met een schuurpapier. Dat wil, <laughs> je, niet weten. Ik heb hier een eh, LP van hem meegenomen. Ik denk dat hij uit, nou ook in die periode is 68, 67, 68. En uh, de sound... 67. Of, hè? 67. Goed zo, dankjewel. Ehm, de The sound of Wilson Pickett. En... Eh, toen begon het eigenlijk ook allemaal een beetje funky al te worden. En zo eh, strakke ritmes. En eh, fantastische begeleidingsorkesten. Eh, Wilson Pickett nam voornamelijk op in, in een studio die in Amerika nog steeds zeer beroemd is. Namelijk de uh, Muscle Shoals Studio. Dat, dat is een, een heel bekend fame studio heette dat ding geloof ik. En die hadden ook een eigen ritmesectie. De Muscle Shoals Rhythm Section. En eh, nou, dat waren echt fantastische muzikanten. En dat swingde allemaal op een trein. Kun je ook goed horen op deze plaat. Ehm, we gaan hiervan draaien eh, Soul Dance number 3. En hier is Wilson Pickett. Now everybody's talking about all the brand legendarische tijd van de Soulful Blues Quality. Wat een tijden waren dat, jongens. We speelden altijd in de Haarlemse jeugdsociëteiten. Weet je nog, dan verdienden we 50 gulden de man. <laughs> en dan gingen we de bus lossen. Want dat moest dan heel snel gebeuren. En dan hup naar Club 25 in antwoord <laughs> waarna, eh, onze gage dus gewoon weer op was. netjes, netjes, netjes. Ken je dat nog, Club 25? Zit ja, zeker. Ja? Zit bestaat niet meer, de nou Piripi? Oh? Een tapasrestaurant, maar dat is ook pas sinds anderhalf jaar. Oh, in de Forest Club 15. Van Danielle Pront, geloof ik, hè? Mm. Nou, ik weet niet. Ja, zat hij er toen ook? Ja, volgens mij was het toen van de ouders. Ja, dat zou best kunnen. Club 25. En, en het kopje van Bloemendaal. Dat, staat ook nog wel eens. Dat bestaat dus mhm. niet meer. Al lang niet meer trouwens. Boven op die duintop, bij, die, eh, bij de opgang van het Bloemendaalse strand, had je dus een duimtop. En er stond vroeger een dancing. Dat eh, club, de kop, kopje van Bloemendaal heette dat. Prachtig. Dat waren nog eens steden, jongens. He, dan speelde je en dan ging je gauw je, je gaasje. Die <laughs> bracht gelijk. Snel weer opmaken. <laughs> bracht je die gelijk naar de kroeg. Eh, In de categorie geld moet rollen. Ja, zo is dat. Soul Dance nummer 3 bestaat Wilson Pickett. En... Uh, ja, we gaan even het raar lopen maar doen, hè? Denk het wel. Ja. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Nou, een van de vaste onderdelingen in dit programma, dames en heren, u kent dat. Eh, we draaien een origineel en daarna de eh, Nederlandse cover. En onze jury is er natuurlijk weer. Die zit, eh, zitten ze beneden of zitten ze buiten? Zitten buiten. We zitten buiten. Drie notabelen uit Zandvoort, maar niemand mag weten wie het zijn, dames en heren. Dus we gaan hun namen niet vertellen. Dus kom ook niet langs de studio, want dan zie je ze zitten. Dan zie je ze zitten, dus niet langs de studio lopen, want dan weet iedereen gelijk wie het zijn. Dat, en dat mag niet.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 If tomorrow never comes, I wish you know how much I. time on earth went through. She might space this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? If tomorrow never comes. To tell that someone that you love just what you're thinking of tomorrow never comes. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Eh, je bent zeker een sentimentele moed vandaag of zo, jij? Ja, nou, ik denk jullie hebben soulmuziek bij jullie. Dat is wel swingend, maar is ook wat rustiger als eh, wat ik van je gewend ben een beetje. Ja. Dus dan zou ik ook maar een rustig nummer doen. Ja, ja. hey, en ehm, nou goed, dit was Ronan Keating dus, Tomorrow Never Comes. En wat is, eh, wat is, wat is de cover? Dat is één Chris de Roo, zei Chris de Roo? Oh god, ja. Ja. Met, eh, nou hoe kan het ook anders? Als ik er morgen niet meer ben. Ah. <laughs> Tranen trekken, echte tranen trekken gaat het worden. Oh, vreselijk. Hey, een kleine meid ligt daar zo vredig te slapen. Ik zie de dromen in je ogen, doe het licht nu uit, maar blijf heel dicht bij jou. Ooit komt er een moment dat ik jou plots moet verlaten. Ik hoop dan dat je weet hoeveel ik van je hou. En in gedachten ben bij jou. Als ik er morgen niet meer ben. Laat hey, Maurice, kom nou terug, joh. Maurice, kom nou. Maries loopt naar buiten met een, met een heel pak tempozak. Toen is <laughs> naar buiten gelopen. Die tranen te drogen van die juryleden. En weet je hoe hard ze janken? Eh, nou, dat geloof ik. dat <laughs> geloof ik direct. Ja, nou, ze, eh, ik heb even spoedoverleg met ze gehad. Ja. Ze willen hem eerst even breken, want het, het is echt een tranenbreker dit. Ja. Ze, en ze, ze vinden het origineel toch mooi? Ja. Dus wat gaat er met de gebroken? Zo. Ja, ik ben het niet met ze eens hoor. Oh. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Ja. Maar ja. Nou. Ik kan niet altijd eh, een mijn krijgen. Nee, dat kan niet. Je, omkoopbedrag was waarschijnlijk niet hoog genoeg vandaag. <laughs> Goed, nou we gaan weer even gaan naar muziek jongens, want eh, anders dan... Uh, want we hebben nog een heleboel te doen vandaag. En we hebben nog een heleboel leuke platen voor u. En eh, wat we nu gaan draaien. Ook dat zal weer eh, bij Deen eh, de nodige herinneringen oproepen. Want dit, dames en heren, was altijd het slot van ons optreden. Als wij er gespeelden met de Soulful in de tijd. Dit was altijd gegarandeerd het laatste nummer. En dat einde, dat kon soms gewoon rustig vijf minuten duren. Maar <laughs> dat bleven we maar herhalen. Maar dat hadden we geleerd van Otis, want die deed dat ook. En eh, ja, wij, uh, Otis was nou helemaal ons voordeel, voorbeeld. Dus hier is het origineel van een van de echt meest explosieve nummers van de heer Redding. Hij begint gewoon gevoelig, maar het eind. Oh jee, hier is Try a Little Tenderness. be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. She's there waiting, and without them, try a little tenderness. It's not just sentimental, no, no, no. Agree. gek. Eh, dit is echt een oude plaat. En ik wist eigenlijk niet dat hij zo beroerd was. <laughs> ik, ik denk, ik neem deze mee. Want dat is een eentje van wat recentere datum. Maar die, ook die blijk ik dan toch wel grijs gedraaid te hebben inderdaad. Um, Try a Little Tenderness van Otis Redding van, uit 1966 eh, is dat. Kwam oorspronkelijk van een LP die heette de Otis Redding Dictionary of Soul. En... Eh, het was toen de tijd voor ons altijd het laatste nummer. Als we dat eind gespeeld hebben, dan wisten we dat we aan het bier konden. <laughs> Goed. Deen, jouw keuze weer. Ja, Brooke Benton. Brooke Benton. Ja. Eh, en hoe heet het nummer? En het nummer heet Bowl Beaver. Oké, hier is Benton. Let me tell you a story about a boll weevil. Now, some of you may not know, but a boll weevil is an insect, and it's found mostly where cotton grows. Now, where they come from, <laughs> nobody really knows. But this is the way the story goes farmer said to the boll weevil, I see you're on the square. Boll weevil said to the farmer, Say, yep, my whole darn family's here. We gotta have a home. Gotta have a home. The farmer said to the boll weevil, Say, why'd you pick my farm? The weevil just laughed at the and said, The wig ain't gonna do you much harm. We're looking for home. And the boll weevil spotted him a lightning bug. He said, Hey, I'd like to make a trade with you. Cause you see, if I was a lightning bug, I'd search the whole night through. Surgeon Bahar. I'd have me plenty of homes. And the boy Weaver called the farmer and said, You better sell your old machines, because when I'm through with your cotton, <laughs> you can't even buy gasoline. I'm gonna take me a home. Gotta have a home. And the bold weevil said to the farmer, It's farm. I'd like to wish you well. Farmer said to the bold weevil, Yeah, I wish that you went looking for home. Looking for a home. Ah, you have a home, all right. You'd have a home. Je moet er altijd rekening mee houden. Dus toen die tijd hadden, hielden ze van korte liedjes. Ja, dat merk ik. Dat is juist mooi. Dan kunnen we veel nummers ervan draaien. Ja, Maurice die raakt er helemaal overspannen van. moet dan, binnen drie minuten moet hij alweer <laughs> klaarstaan. Die is nummers van vijf minuten gewend. Maar helaas, eh, vandaag niet. Vandaag eh, zitten we in de korte liedjes. Um, Brooke Benton dus. En wat heet het nou? Bold Weevil? De Bold Weevil Song. De Bold Weevil Song, oké. Okay. Um, ehm, Arthur Conley weer. Want... Eh, die werd ontdekt door autozending in de tijd. En we gaan even lekker swingen jongens, want dit is een prachtig nummer van Arthur Conley zelf. En dat nummer dat heet Down on Funky Street. swing, sing a ling. zo. Eh, ja. we hadden het niet over Arthur Conley, maar over iets anders. <laughs> Arthur Conley is geen reclame voor Zandvoort, denk ik. Funky Street van de LP Soul Directions van, uh, van Arthur Conley. Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog? Nou, dat ga ik jou vertellen. Ja. Dat is om precies te zijn eh, acht minuten even? Ja. Oh, dan gaan we even Wilson Pickett doen. Ja, gezellig. Gaan we even die Wilson... Eh, eh, nummer 2 van kant heen. Ja, dat, ik was dat even... Normaal zeg ik dat buiten de uitzending om, dames en heren. Maar ik was het nu <laughs> vergeten te zeggen. We zaten zo... Uh, leuk te praten over, over noodweer. Een paar weken geleden hebben we dat eens een keer in het traan lopen gehad. Uh, dat herinnert je nog wel. Dat liedje over Zandvoort en zo. En wij vroegen ons toen al af of Alain Clark daar ook inderdaad in zat. En daarvan hebben wij dus nu de bevestiging dat dat inderdaad zo was. Ehm, Mocht u weten wie er verder nog in die band gezeten hebben, wie dat waren, dan willen we dat nog steeds weten. We weten in ieder geval dat al een van, een van de mensen was. Maar, en Nico. En, Nico, maar daar weten we de achternaam niet van. Van dus, 10, de groep uit Haarlem. Ja, dus eh, help ons op weg, dames en heren. U kunt ons altijd vinden op Hives. Hè, want we hebben een eigen Hives tegenwoordig, jawel. Echt waar. Echt waar. Heus waar. Uh, vinyl, uh, Daar kunt u ons vinden. Juist. Goed. En daar leest u dan ook eh, wie er in de uitzending komen en zo. En eh, wat we zo'n beetje gaan doen aan, aan eh, platen en zo. Nu verder met Wilson Pickett van die LP The Sound of Wilson Pickett. En daarvan draaien we een van zijn hits. En dat nummer dat heet Funky Broadway. Ja. Funky Broadway. Het zijn allemaal, allemaal korte nummers, hè? Niet te geloven. Het eh, is allemaal weer afgelopen voor je het weet. Het zijn hele korte nummers. Ja. Oh, goed zo. Eh, Wilson Pickett was dit. Met, eh, met het prachtige Funky, Funky Broadway. die hebben wij nooit gespeeld, geloof ik, hè, vroeger? Nee, die hebben we niet. Deden, nee, wij deden wel She's Looking Good. En wat deden we nog meer? Midnight Hour. Midnight Hour natuurlijk. Land of a Thousand Dances. Ja, die deden wij allemaal. Uh, souldag vandaag hoor, dames en heren. Dus eh, oude Souldag dan. Dus als u van hardrock houdt, dan <laughs> kunt u beter bij de buren gaan luisteren. <laughs> Wij doen vandaag geen, uh, geen hardrock. Wij doen vandaag gewoon eens iets heel anders. Namelijk echte lekkere oude soul van met name dus het Atlantic label. Hoeveel tijd hebben we nog eigenlijk? Twee minuten, tweeënhalf minuut. Nou, dan gaan we nu dit uur afsluiten met de tune, dames en heren. Want, eh, en dan zien wij u na de tune natuurlijk gewoon weer lekker terug. Eh, even naar het nieuws en de boodschappen. En wij drinken even een kopje koffie of een glaasje water. Wat iets meer zij. En tot zo, na de reclame. en in de ether op 106.